7 uur. Waterbalg moet met het RWS Journaal. Er is nog analisten Dirk Bolts en Eugenio Vollender. De gouverneur van de Colombiaanse regio waar de twee zijn ontvoerd... zei gistermiddag dat de vrijlating een kwestie van uren was. Maar daarna zijn er geen officiële mededelingen meer gedaan. Mogelijk komen Bolt en Vollender later vrij vanwege het slechte weer in het gebied. ProRail wil camera's inzetten om mensen te betrappen en te beboeten als ze een gesloten spoorwegovergang oversteken. Volgens het AD beginnen de spoorbeheerder en het Openbaar Ministerie mogelijk nog deze zomer met een proef. Omdat er op sommige trajecten meer treinen gaan rijden, is ProRail bang dat er ook meer weggebruikers proberen op het laatste moment onder de spoorbomen door te glippen. Denk Breda wil niet meer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De lokale afdeling vindt dat de partijtop in Den Haag ondemocratisch is... en de achterban niet genoeg betrekt bij de koers. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een brief van Denk Breda aan de landelijke voorzitter. De top zegt dat kritiek vanuit de achterban alleen maar goed is en ons scherp houdt. Bill Cosby gaat lezingen geven aan jongeren over de gevolgen als ze zich misdragen. De 79-jarige Amerikaanse komiek, die zelf terecht staat voor seksueel misbruik... wil volgens een woordvoerder waarschuwen dat intiem gedrag op bijvoorbeeld een feestje... tegenwoordig al snel als misbruik wordt gezien. Cosby zou al honderden verzoeken hebben gehad om hierover te komen spreken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima sluiten het staatsbezoek aan Italië vandaag af in Milaan. Op deze vierde dag is er onder meer aandacht voor Milaan als designstad, waar ook een aantal Nederlandse designers de weg naar het internationale publiek wist te vinden. Ook gaat het vandaag over Nederlands-Italiaanse samenwerking op het gebied van waterbeheer. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt 21 graden aan zee tot lokaal 27 in het zuidoosten.